7 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Vanuit IJmuiden zijn sinds gisteravond twee schepen onderweg naar het Waddengebied... om daar de overboord geslagen zeecontainers te gaan bergen. Een derde bergingsschip was al onderweg vanuit Noorwegen. Rijkswaterstaat denkt dat ze rond de middag aankomen. Of direct met de berging kan worden begonnen is niet duidelijk. Er wordt onstuimig weer verwacht. Een demonstrant van een groep gele hesjes is gisteravond in Vizé bij Maastricht... vlak over de grens met België, omgekomen bij een aanrijding met een vrachtwagen. De man van 50 was op slag dood. Het gebeurde bij een blokkade door tientallen demonstranten op de snelweg... tussen Luik en Maastricht. Onduidelijk is of de chauffeur de betoger bewust aanreed. De vrachtwagen en de bestuurder worden opgespoord. De nieuwe gouverneur van Florida heeft de politiechef in het Amerikaanse stadje Parkland ontslagen... vanwege het optreden van de politie tijdens een schietpartij op een middelbare school. Een oud-leerling schoot een jaar geleden 17 mensen dood. In het rapport staat dat de politie te lang buiten bleef wachten... en dat de agenten slecht getraind waren. Bij geweld in het noordoosten van Mexico zijn de afgelopen twee dagen zeker 30 mensen omgekomen. Bij een vuurgevecht tussen drugscriminelen in een dorp aan de grens met Texas vielen 24 doden. Later vielen bendeleden een legerpost aan langs de snelweg. Daarbij kwamen volgens de autoriteiten vijf bendeleden en een militair om het leven. En Max Verstappen is dit weekend in Marrakesh bij de Formule E-races om daar een taakstraf te doen. Die kreeg hij in november tijdens de Grand Prix van Brazilië. Hij maakte toen na afloop van de race daar ruzie met zijn collega Esteban Ocon vanwege een aanrijding. Verstappen gaat in Marokko tijdens de Formule E-kampioenschappen de stewards helpen. In de Formule E rijden alleen elektrisch aangedreven racewagens. En dan het weer. Het is bewolkt en in de loop van de ochtend valt er regen. Later wordt het wat vaker droog. Het wordt maximaal 6 tot 9 graden. Morgen vooral ochtends en s avonds regen. Ook is er veel wind. Het wordt een graad of 8 of 9.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 Baby girl, you really got what me need. Free pass, we get there anytime that you need. In a heartbeat, girl, sex on the beach. Just say the word SP, I go reach. Loving in peace, put it back for repeat.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 We just gonna keep going till the lights go out. Click. Baby, you're the greatest. Ooh, baby. What have I done? I broke your heart. Now there's no sun, just cold and dark. Without your smile and laugh. Without you, baby, I'm just a half.